Vijf uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Als Nederland de klimaatdoelen wil halen, kan het waarschijnlijk niet om biomassa heen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in een nieuw onderzoek. Zonder de inzet van biomassa zou Nederland nog sneller meer windmolens en zonnepanelen moeten plaatsen dan het nu al doet. Ook zou er dan meer discussie moeten komen over minder vlees eten en vliegen. Tegelijk is verlies van biodiversiteit een reëel risico, stelt het planbureau, en moet het effect op de luchtkwaliteit worden meegenomen. Het gebruik van biomassa in energiecentrales stuit op veel verzet. Tegenstanders zeggen dat hele bomen in de verbrandingsovers verdwijnen, dat het miljarden aan subsidie kost en dat het alleen maar leidt tot meer CO2-uitstoot. Het ziekteverzuim in Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar opgelopen naar 5,2 procent. Dat is het hoogste verzuim in 17 jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. In vrijwel alle bedrijfstakken was een toename van het verzuim te zien. In de zorg en in de industrie was het verzuim het hoogst. Het CBS geeft niet aan wat de invloed van de uitbraak van het coronavirus is op het ziekteverzuim, omdat het bureau geen onderscheid maakt tussen de verschillende maanden of weken. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een rechtszaak tegen Michael Flynn geseponeerd. De voormalige nationale veiligheidsadviseur van president Trump was een belangrijke verdachte in de zaak over Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Flynn zou een valse verklaring hebben afgelegd aan de FBI, deed een schuldbekentenis en trok die later weer in. De aanklager zou nu tot de conclusie zijn gekomen dat Flynn door de FBI onder druk is gezet en dat zijn verklaring daarom niet bruikbaar is. Amerikaanse media noemen de gang van zaken verbijsterend. Het weer. Het is droog met minima tussen 2 en 8 graden.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 Ah, siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Para rendirse el mundo entero.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 Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie tonight, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off the rose like I love it, not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I got to see that you or me. That's just how I think it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they stayin'. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Two-C slide, then I hit it double time, then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see him in the summertime, whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah. Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah. If they moving shaky, we just do the shit ourselves, but if I'm moving shaky, Chelsea do the shit himself, yeah. Solo niggas on a YOLO for real. Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins. Yeah, buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how. It go right foot up, left foot slide, left foot up right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it.